Die laatste is een soort wereldwijde rechtbank die zich bezighoudt met oorlogsmisdaden. Veel landen willen onderzoeken wat er allemaal is gebeurd in Oekraïne, maar daarvoor moeten ze samenwerken. En dus hebben ze het vandaag over allerlei praktische dingen, vertelt verslaggever Joris van Poppel. Hoe coördineer je dat allemaal goed? Hoe zorg je ervoor dat niet meerdere organisaties, meerdere landen dezelfde slachtoffers eh, gaan interviewen. Als je bewijs hebt, hoe zorg je ervoor dat je dat zorgvuldig verzamelt, zodat het uiteindelijk in een rechtszaak gebruikt kan worden. Daar worden hier allemaal afspraken over gemaakt vandaag. Een man van 38 die gisteren in de buurt van Zaltbommel in Gelderland is neergestoken... heeft dat niet overleefd. De politie heeft een man opgepakt in Brabant. Het is niet duidelijk waarom die zou zijn gaan steken. Omgekeerde vlaggen die langs de snelweg of op een viaduct hangen worden weggehaald. Dat heeft te maken met de veiligheid, zegt Rijkswaterstaat. Als ze niet goed zijn vastgemaakt kunnen ze eraf vallen en het kan bestuurders afleiden in het verkeer. En ik weet niet wat voor les jij vroeger op woensdagochtend kreeg op de basisschool. Leerlingen van een school in Amsterdam kunnen dan een lesje vloggen, koken, schilderen of dansen krijgen. Mensen van buiten de school komen dan lesgeven, zodat de docenten hun stapel werk af kunnen krijgen. Er wordt veel gevraagd van collega's om in te vullen, om eh, bij te houden, toetsen na te kijken, eh, lessen te ontwerpen. Eh, en dat kunnen ze allemaal op de woensdag doen. En dus ook alle collega's zijn beschikbaar. In Amsterdam zijn zeker 50 basisscholen waar kinderen nog maar vier dagen normaal les krijgen. En dat blijft waarschijnlijk ook wel even zo, want het lerarentekort is nog lang niet opgelost. Het weer, veel zon, 19 graden aan de kust, 26 in Limburg. En morgen opnieuw een prima zomerdag met maxima van 18 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is niet druk op de weg. Je hebt nog wat vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. En dat komt omdat er eerder vanmorgen een ongeluk is gebeurd. Ook staat er een file op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Haarlem en Amstelveen Stadshart nu ongeveer 10 minuten aan tijdsverlies.